Kasper Meijer met het NOS-journaal. Duitsland kiest vandaag een nieuw parlement. En dan zal ook duidelijk worden wie Angela Merkel opvolgt. Want na 16 jaar komt er een nieuwe bondskanselier. De drie grootste partijen hebben een kanselierskandidaat. Armin Laschet is de kandidaat van de CDU, de partij van Merkel. Olaf Scholz is de sociaal-democratische kandidaat. Hij staat in de peilingen aan kop. En de kandidaat van de Groenen is Annalena Baerbock. Over een uur gaan de Duitse stembureaus open. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa verlenen aan buitenlandse werknemers. Ze mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven. Schappen in de supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. Oorzaak is onder meer de strenge immigratieregels na de brexit. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. De Rwandese oud-kolonel Theonist Bagosora is overleden. Hij stierf op 80-jarige leeftijd terwijl hij een gevangenisstraf uitzat van 35 jaar. De man wordt gezien als het brein achter de genocide in 1994. Toen werden in Rwanda in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsis en gematigde Hutus gedood door gewelddadige milities. Na de genocide sloeg Bagosora op de vlucht, maar twee jaar later werd hij opgepakt. Na zijn veroordeling voor het Rwanda-tribunaal zat hij in een gevangenis in Mali. De invoering van het corona-toegangsbewijs in de horeca is gisteren voor zover bekend rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs is de BOA-bond wel tevreden. Er waren wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast en onbereikbaar. Vooral rond 8 uur gisteravond toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen.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 their eyes off me Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused I've been listening to your reason, it makes no sense at all Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused You may think that you're a player, but you're open I.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 bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da cave di ai lovi. Come da tocca vedi chi ti va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai lovi.